Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederlandse marineschepen hebben op de Noordzee drie Russische marinevaartuigen geëscorteerd. Het ministerie van Defensie benadrukt dat ze daar mochten varen. Maar om de waakzaamheid te benadrukken heeft de marine de doorvaart toch begeleid. Het ging volgens de marine om een Russisch fregat, een onderzeeër en een sleepboot. Ze voeren de zogeheten exclusieve economische zone binnen... die zich uitstrekt tot maximaal 370 kilometer van de Nederlandse kust. Na de passage over de Noordzee hebben andere NAVO-landen het escorten overgenomen. De Houthi-rebellen in Jemen voeren hun dreigementen op tegen de internationale scheepvaart in de Rode Zee. De door Iran gesteunde militie heeft nu aangekondigd dat alle passerende schepen die in Israël willen aanmeren zullen worden aangevallen. Tenzij, zoals een woordvoerder zegt, Gaza het voedsel en de medicijnen krijgt die het nodig heeft. De Houthis hebben wel vaker vrachtschepen die naar Israël leken te gaan aangevallen of gekaapt. Het Israëlische leger heeft vandaag in de hele Gazastrook bombardementen en beschietingen uitgevoerd. Ook in het zuiden, waar burgers naartoe moesten vluchten, waren Israëlische bombardementen. De Palestijnse autoriteiten zeggen dat er de afgelopen week in Gaza 2200 doden zijn gevallen. Maar volgens de internationale persbureaus is het steeds moeilijker om inzicht te krijgen in het aantal slachtoffers. Koperdieven hebben vannacht levensgevaarlijk een capriolen uitgehaald in Limburg. Ze klommen bij Nederweert in een hoogspanningsmast... en knipten daar de bliksemafleider door om het koper mee te nemen. Volgens netbeheerder Tennet hadden ze geëlectrocuteerd kunnen worden. De stroomvoorziening is door de diefstal niet in gevaar geweest. Het weer, vooral in het noordoosten nog regen, maar vanuit het westen droog. Vannacht weer regen en met name aan zee veel wind. Windkracht 8 met windstoten tot 90 km per uur. Minima rond 7 graden. Morgenochtend wat minder wind en droger, maar smiddags weer regen. En dan wordt het 8 tot 10 graden.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 Volgens de LA Times zegt een vrouw in 2003 op 17-jarige leeftijd... Ze zijn verkracht door de Amerikaanse rapper en twee andere mannen. De toenmalige directeur van Diddy's platenmaatschappij Bad Boy Records nodigde de vrouw uit. Ze moesten een privé ze moest met een privévliegtuig vanuit Detroit naar New York komen... om de rappers in de studio eh, te ontmoeten. Nou, in ieder geval, eh, P. Diddy moest ze dan ontmoeten. Op de luchthaven zou ze al zijn gedwongen tot orale seks. En bij aankomst in de studio in New York zouden Diddy, de directeur en een derde man... haar drugs en alcohol hebben gegeven... en haar hebben gedwongen tot onder meer eh, seks. En onlangs werd bekend dat de 54-jarige Diddy een schikking heeft getroffen... naar aanklachten van verkrachting van zijn ex-zangeres Casey. Daarna kwamen twee nieuwe aanklachten van andere vrouwen aan het licht. En die volgden zo kort op elkaar omdat op 1 december in New York een wettelijke regeling eh, verstreekt. Door die zogeheten Adult Survivors Act... kunnen slachtoffers alsnog een aanklacht indienen... over seksueel geweld als de vergrijpen zijn verjaard. Dus ja, de ontrapper, de, de rapper die ontkent natuurlijk alle beschuldigingen... Eh, via zijn advocaat. Maar dat, doet, eh, dat deed hij nu ook via social media. Enough is enough, oftewel genoeg is genoeg, schrijft de rapper. Beschuldigingen misselijkmakend vindt hij het, laat ik hier duidelijk over zijn. Ik heb geen van die vreselijke dingen gedaan die worden beweerd. Ik zal vechten voor mijn naam, mijn familie en voor de waarheid. Ja, het is afwachten, hè. Het is tegenwoordig een raadje om... Eh, hè, om eh, ja, die mensen aan te klagen of het waar is of niet, plaat weet niet. Hè? Maar eh, het valt wel op dat het de laatste tijd weer extreem is. En na zo'n 65 jaar na het verschijnen van Rocking Around the Christmas Tree van uh, Brenda Lee... staat de kerstklassieker eindelijk bovenaan de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het liedje blijft daarmee All I Want For Christmas Is You van Mariah Carey voor... die echt al een eeuw op één staat. De hit van Carey voerde de afgelopen jaren stevast de Billboard Hot 100 aan. All I Want For Christmas Is You. Het was 25 jaar na de release op de eerste plek in de Amerikaanse hitlijst. En het liedje van Lee bleef meerdere keren op de tweede plaats steken. En inmiddels 78-jarige Lee schrijft bij Rocking Around the Christmas Tree meerdere records op haar naam. Ze heeft het nog nooit zo lang, iets meer dan 63 eh, jaar eh, geduurd... tot een liedje naar binnenkomst bovenaan de lijst is gekomen. De zangeres heeft ook het record van de langste periode tussen twee nummer 1 hits gebroken. En het goede lied is niet tegen te houden, zegt Lee tegen Variety over haar huidige succes. Mijn andere repertoire beluister ik niet graag, maar dit nummer wel. En ik kan niet uitleggen waarom. Ja, en we kennen het nummer allemaal, hè. Rocking Around the Christmas Tree. En eh, die maakte ze toen, was ze, eh, toen ze hem ingezongen heeft, was ze nog maar 13 jaar oud. Hè? Tussen 1960 en 1962 kreeg het nummer elk jaar een notering. En daarna pas weer in 2014. En sindsdien is Lee er weer elk jaar bij. In 2019, 2020, 2021 en 2022 kwam het niet elke keer tot de tweede plaats. En nu eindelijk op nummer 1. En niet meer het nummer van... Eh, Mariah Carey met All I Want For Christmas Is You. Maar ja, ze kan er nog steeds van leven. Dus Dus uh, eh, CFM Zandvoort, The Nightwalk. Ik weet niet of je naar Pinkpop gaat volgend jaar. Maar de afgelopen maandag zijn de eerste namen van de line-up bekendgemaakt. Onder andere Ed Sheeran, Calvin Harris en Avril Lavigne spelen volgend jaar op het festival in Limburg. Dus eh, schrijf dat vast in je agenda. Ook Sam Smith, Osher en de Amerikaanse band uh, eh, Biscuits zullen in 2024 op Pinkpop te zien zijn. Weet je dat ook weer. CFM's wordt genoeg gelul. Hier is muziek Amsterdam met No More.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 Nightwalk main stage. dogging Porch queen dogging like Sam Queen. Dogging like porch queen dogging like Sam Queen. Porch queen dogging like Sam Queen. Dogging like porch queen dogging. Queen Vogue and Sam. Dat was Unity Claw hier de Nightwalk Mainstage met uh, Can You Feel It.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 Vanavond dus in de Escape het wekelijkse feestje ja, Brainwash. En als we doorlopen komen we bij Club Air. En daar is vanavond Throwback. Begint om 11 uur en duurt weer als vanavond tot 5 <laughs> uur in de ochtend in Club Air. En dat is natuurlijk hiphop en R&B. En voor meer informatie afgekort de letters thrwbck.nl. Afgekort natuurlijk het woord eh, throwback.nl of air.nl. Daar vind je al die informatie. En nog een wekelijks feestje in de Melkweg in Amsterdam is encore in deze week Throwback Special. Begint zoals altijd rond de klok van middernacht duurt tot 5 uur in de ochtend in de Melkweg Encore. Throwback specials, natuurlijk ook uh, hip-hop en eh, RB. Met onder andere Joe Join, Lee Mills, Merck en Prime en hosted by Nana. En voor meer informatie checken we de website aan elkaar geschreven encoreamsterdam.nl of gewoon even op melkweg.nl kijken. Dus eh, ook een wekelijks feestje als je houdt van hip-hop en RB. En als je weer van het leukere, leukere, het, het, meer is het genre van de Nightwalk, dan moet je vanavond naar de AVAS Live gaan in Amsterdam. Daar is vanavond verknipt. Alweer, ja alweer. Maar vandaag is het, eh, het 11-jarig bestaan. Het begint op 10 uur. En duurt natuurlijk tot eh, vroeg in de ochtend. Het is natuurlijk technomuziek. En voor meer informatie check de website verknip.org of uh, eh, avaslive.nl. Met onder andere See You Live, Bia, Exodus, Alex Farrell, Nijnte, Jova, Orgie, Relaxer, Solomon, Skiruna. gewoon te veel om op te, nomen, op te noemen. Niet op te noemen, op te noemen. Tijd voor eh, nog een biertje. Maar voor meer informatie checken we de website eh, verknipt.org. Daar vind je al die informatie. Vandaag avonds live met Verknipt, het 11-jarig bestaan. Dan gaan we door met muziek. Wat dacht je van uh, Roel, R-O-E-L, met One Once Upon a Disco. Disco. You could say that our story starts with John Travolta's film, Saturday Night Fever, about the disco craze. But that isn't really true. You have to go all the way back to Elvis Presley, to the Beatles, to rock and roll, and then finally comes disco. A very large, very lucrative new business of dance music. Maybe the biggest wave yet. Because it certainly seems that more and more Americans are getting more and more into the disco scene. Disco. voice of the hottest dance music radio. You're listening to DJ Mario Sanford and DJ Malzo on CFM's Nightwalk Main Stage. Saturday night, your dance night on ZFM. op zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duinen en het centrum van Zandvoort. Je luistert naar de Nightwalk Mainstage. Tot aan middernacht zijn we bij En zojuist hoor die muziek van eh, James Stark, Ivan Beck, Zeta Funk en Alfreda Gerald... met He's Alright. Alleen dit keer in de David Pang remix. En daarvoor Martin Wright en Stuart O'Gillet... met A Chain of Love. En zo werd het even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn erg populair in de clubs, op de streams, op de radio... en natuurlijk op de indoor festivals, zoals verknipt vanavond in de Avos Live... Deze week op 10, Azel met The Edge. Op 9, Kashmir Dajé met Brighter Days in de Marco Lives remix. Op 8, Mark Knight, Green Velvet en James Hur met de eh, The Greatest Thing Alive. Op 7, Pasha met Dog Days. Op 6, The Blast Madonna, Joy Anonymous en Daniel Porter. Nee, Ponder moet ik zeggen. Met Carry Me High, de Elite Mix. Uh, op 5 eh, deze week Peggy Gao met It Goes Like Na Na Na Na. Op 4 Fisher en Attic met Take It Off. Blijft een beetje in de top 5 staan. Op 3 Mochak, Jealous. Op 2 Nick Morgan met Shoot Part... Eh, Shook, moet ik zeggen. Niet Shoot, maar Shook Part 3. ik heb mijn leesbeeld niet bij me vandaag, excuses. En deze week nog steeds op 1. Al wekenlang op nummer 1. Cassim met Love Desire. En ik heb andere muziek voor je, want uh, eh, Cassim heb je al zo vaak gehoord. Wat dacht je van Word of Mouth uit de UK met It Ain't Easy? Je hoort het alleen hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. DJs, and more. Nightwalk's main stage, hosted by Mario Zanfort. Right now on your favorite radio show, the Nightwalk main stage. Darius Russian. Samen met Jana uit de US met E-Soul. Nou, vroeger natuurlijk uh, Word of Mouth UK met It Ain't Easy. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Niet getreurd. Nog 10 minuutjes tot aan het nieuws. En dan is het tijd voor eh, DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Voor nog even muziek. Zometeen Ilia Life Gets Hard. Doet het erg goed in de clubs en eh, op de festivals afgelopen zomer. Maar uh, eerst een andere plaat. De plaat is al 66 jaar oud. Eh, voor mijn tijd. En tegenwoordig de jeugd, mijn dochter wordt er helemaal gek van. Die zegt, oh dat nummer blijft in je hoofd hangen. 66 jaar oud en nu komt hij dan opnieuw de hitlijsten binnen. Het is Doris met twee motten. En ik heb voor jou een oude versie van vorig jaar. De Dirty Jokers met twee motten. In mijn oude jas. Je hoort het hier op CFM antwoord in de Nightwalk. Ik zeg tot zometeen na de break. Er wonen twee mannen. Er wonen twee mannen in mijn oude jas. En die twee mannen, die wonen er vast. Je raakt gewoon weg van je stuk als je het ziet, dat pril geluk. Hij vreet mijn hele jas kapot. Alleen voor haar die dot van de mot, dot, dot, dot van de mot, mot, mot, mot, mot, mot. Er wonen twee motten jas. En die twee mannen, die wonen er pas. Neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen? Er wonen twee mannen in mijn oude heb je dan nou niks beters voor? Nee, nee, nee, nee. Je jij even voor het luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee mannen. In mijn oude jas. En die twee mannen. Die wonen er Er wonen twee mannen. ZFM. When we're in the dark and we're all alone, no darling. I can share my love with you, but when life gets hard, you are all I know, no darling.